Het epicentrum lag bijna 400 kilometer ten noordwesten van Vanuatu. Een eilandstaat in de Grote Oceaan op zo'n 2000 kilometer ten oosten van Australië. Voor het gebied werd een tsunami-waarschuwing afgegeven. En die werd na enkele uren weer ingetrokken toen bleek dat het gevaar geweken was. In New York is de Amerikaanse fotograaf Irving Penn overleden. Penn brak in de jaren 40 door als modefotograaf. Hij verzorgde voor het blad Vogue meer dan 150 covers. Hij werd bekend door zijn stillevens, maar hij maakte ook vele portretten... van onder meer Stravinsky, Marlene Dietrich en Alfred Hitchcock. Hij haalde zijn onderwerpen het liefst uit hun natuurlijke omgeving om ze in de studio te fotograferen. In de jaren 60 reisde Irving Penn met een speciale fototent de wereld over en legde daarin onder meer nomaden in Marokko, indianen in Peru en negerstammen in Cameroen vast. Hij bleef tot aan zijn dood fotograferen. Irving Penn is 92 jaar geworden. De Britse ministers van Energie en Buitenlandse Zaken, de broers Ed en David Miliband, hebben in Rusland een ver familielid teruggevonden. De Joodse familie Miliband stamt uit Polen. De grootvader van de Britse ministers kwam in de jaren 20 in België terecht, maar vertrok bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar Engeland. Na de oorlog was het contact met de Poolse tak volledig verloren gegaan. Maar tijdens een optreden van Ed Miliband voor een Russisch radioprogramma belde er plotseling een bejaarde vrouw. Die beweerde dat ze familie van hem was. De minister zocht haar onmiddellijk op en haar verhaal bleek te kloppen. Het was de 86-jarige Sofia Davidovna Miliband. Haar opa was de broer van de bedovergrootvader van de Britse ministers. Het weer in het zuidoosten vallen stevige buien en daarbij komt ook onweer voor.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 smile upon my face, make this world.